In Basel zijn daarover afspraken gemaakt tussen centrale bankdirecteuren en andere toezichthouders uit de hele wereld. De maatregelen zijn een gevolg van de kredietcrisis, waardoor banken in de problemen kwamen en te weinig middelen hadden om tegenvallers op te vangen. Het akkoord van Basel wordt van kracht in januari 2013. Premier Erdogan van Turkije zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet nu de grondwet kan worden aangepast. Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. Op het Theatergala in Amsterdam zijn vanavond de belangrijkste toneelprijzen toegekend. De Louis d'Or voor de beste mannelijke hoofdrol gaat naar Kees Hulst. Hij speelde Jurgen Hofmeester in Teerza van het Nationale Toneel. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol is voor Maria Kraakman. Zij speelt Orlando in de gelijknamige productie van toneelgroep Oostpol. De afro Publieksprijs is toegekend aan Victor Leu en Linda van Dijk voor de voorstelling Oog om Oog. De Haagse politie heeft een jongen van 17 opgepakt in verband met de steekpartij vrijdagavond op een speelveldje. Onder de ogen van spelende kinderen werd een jongen van 16 verschillende keren in zijn rug gestoken. Die raakte daarbij zwaar gewond. De Haagse politie kwam de dader op het spoor via buurtonderzoek. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. In de Gazastrook zijn drie Palestijnen gedood door Israëlisch artillerievuur. Het leger zegt dat de drie hoorden bij een groep die een raket wilde afvuren op Israël. Hamas ontkent dat en zegt dat de slachtoffers boeren waren. De laatste tijd is Israël vanuit de Gazastrook geregeld onder vuur genomen. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af tot 9 graden. Morgen is het overwegend droog en wisselen zon en wolken elkaar af.